om commissarissen voor te dragen bij ING. Op dit moment heeft de staat twee commissarissen geleverd die vetorecht hebben. Asielzoekers moeten gestimuleerd worden vrijwilligerswerk te doen. Dat zegt bestuursvoorzitter Goed van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Volgens hem moeten asielzoekers actief blijven zodat ze niet wegzakken in het niets doen. Goed wil daarom niet langer dat asielzoekers zo spartaans mogelijk worden opgevangen... om te voorkomen dat ze zich hechten aan Nederland. Ze moeten een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Passagiers van KLM die binnen Europa reizen moeten vanaf volgend jaar een instapnummertje trekken. KLM-topman Camille Eurling zegt in de Telegraaf dat het aan boord, gaan dan aan boord gaan dan sneller en ordentelijker verloopt. Mensen die bij het raam zitten gaan via dit zogeheten smartboarding eerder het vliegtuig in dan mensen die aan het gangpad zitten. De KLM hoopt dat vliegtuigen zo sneller kunnen vertrekken naar een volgende bestemming. Voor de uitzending van Nederlandse militairen naar Mali zijn drie keer zoveel militairen nodig als de 370 die tot nu toe zijn genoemd. Dat zei voorzitter Snels van de militaire vakbond de AFNP in het Radio 1-journaal. Als er een eenheid weg is, moeten er twee eenheden in Nederland klaarstaan, zegt Snels. Dat is nodig omdat op elke periode van inzet twee periodes van rust moeten volgen. Alles bij elkaar moeten er dan voor de operatie in Mali meer dan duizend militairen beschikbaar zijn. Het weer, buien, maar in het zuiden en oosten schijnt soms ook de zon. Het wordt 11 tot 13 graden. Vanavond gaat het vanuit het zuiden stevig regenen en harder waaien. Morgen trekt de buien regen weg, maar in de nacht naar zondag gaat het weer regenen bij een stormachtige wind.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 De kerk hoopt hiermee plegers van seksuele delicten buiten de kerk te houden. De verplichting wordt van kracht voor priesters, diakens, pastoraalwerkers en geestelijken in opleiding. En geldt verder voor vrijwilligers.